Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij de gevallen en 80 gewonden. Vanochtend vielen zeker vijf gewapende terroristen de universiteitscampus aan. Daar waren toen 800 studenten aanwezig. De aanval is opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Volgens een woordvoerder van die beweging zijn alle slachtoffers christenen... en zijn moslims ongemoeid gelaten. Kamerleden reageren kritisch op de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over de gaswinning. Hij schrijft dat hij het vertrouwen van de inwoners van Groningen wil terugwinnen en dat hij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid overneemt. Volgens SP-Kamerlid Smaling zal geen Groninger blij worden van de reactie van de minister. CDA-Kamerlid Mulder zegt dat er nog veel werk verzet moet worden. GroenLinks-Kamerlid van Torenburg laat weten als dit het antwoord is op het grote crisis waar Groningen voor staat, too little, too late. Het hoofdbestuur van de VVD heeft het lidmaatschap van de omstreden VVD'er Jos van Rij beëindigd. De Kamercentrale Limburg van de VVD vroeg daarom, omdat ze vinden dat de zitting van Van Rij in Provinciale Staten van Limburg voor een andere partij de VVD schade berokkent. Van Rij is al jaren niet meer actief voor de VVD, maar hij bleek dus nog altijd lid te zijn. Er komt een landelijk onderzoek naar een schimmel waaraan per jaar zo'n 50 mensen overlijden. Dat zegt de directeur van het RIVM in Nieuwsuur. Het onderzoek moet leiden tot maatregelen die moeten voorkomen dat de schimmel zich verspreidt. Het gaat om een schimmel die iedereen dagelijks inademt. Voor de meeste mensen is het geen probleem, maar mensen met een immuunziekte kunnen er ernstige longinfecties door krijgen en er zelfs aan overlijden. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Er staat minder wind. Temperatuur ligt ongeveer rond het vriespunt. Morgen in het noorden en het oosten droog met hier en daar zon. In de rest van het land bewolkt met morgenmiddag wat regen.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 A love like ours will never die as long as I. stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine. are the stars that shine. luisteraars. Eh, welkom bij Tussen App en Vloed. Weer een nieuwe aflevering. Ik ben er tot eh, eh, de minder nachtelijke uren. Tot, tot 12 uur vannacht. En ik, wens u allemaal een hele fijne uurtjes. En zo dadelijk het eerste uur gaat een collega van mij, Wim Boer, het van mij overnemen. Die gaat voor u een proefuitzending verzorgen met muziek. allemaal ballads heb ik begrepen. Dus dat belooft wat te worden. En de tweede uur dan neem ik het weer van hem over. Maar het eerste uur, uh, ik ga eerst nog eventjes wat, wat werkjes draaien...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 She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home as I did on my alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright, and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play.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 I truly naturally En eh, helemaal alleen was ook vanmorgen heel in de vroegte Jacques Loes. En vanavond eh, vond de politie eh, in zijn woning Jacques Loes naast zijn bed helaas overleden luisteraars. Jacques Cloos, de man van de Disney Band, u, kent hem waarschijnlijk allemaal. En ter ere van Jacques ga ik eventjes iets draaien. wat ik al had klaargezet. En nou, eventjes als eerbetoon aan Jacques Loes. R van Bach, gespeeld door eh, het geweldige orkest van André Rieu. En eh, dat doe ik niet zomaar luisteraars, want eh, ik vertelde het net al. Uh, Dizzy Mens, bandzanger Jacques Loes. vanavond door de politie in zijn huis gevonden, overleden. En vanochtend waarschijnlijk gestorven aan een hartstilstand. 68 jaar. Slechts een enkele dagen geleden had ik hem nog aan de telefoon... omdat hij hier in Zandvoort bij de radio zou komen. Bij Zandvoort draait door om te vertellen over zijn lange zangcarrière en alles wat hij gedaan heeft en meegemaakt heeft met de Dizzy Band. Helaas, helaas, Sjaak, het, eh, het, kan, het mag niet zo zijn. Ik wens alle mensen die uh, Sjaak hebben gekend en daarmee te maken hebben natuurlijk van harte sterkte toe de komende dagen. En eh, nou ja, misschien wel maanden. Eigenlijk iets waar je nooit meer overheen komt. Ehm, ja, een goede vriend moeten we missen. En daar wou ik de uitzending mee beginnen. Straks Willem Boer, die gaat het van me overnemen.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 Ja, luisteraars, dat was eh, Blackbird. U hoorde natuurlijk het mooie stemgeluid van Paul McCartney. Ik ga de microfoon overdragen aan eh, Willem Boer. Hij is onze uh, collega sinds kort. Hij gaat... Uh, voor u ook programma's eh, presenteren. En vanavond het eerste uur van Tussen App en Vloed gaan we van hem genieten. Willem, ik geef jou het woord, man. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is eh, heel fijn. Allemaal nieuw. We gaan het allemaal eventjes opstarten en uh, eh, even kijken hoe dat allemaal gaat. Je luistert naar eh, Tropical ZFM, een onderdeel van eh, ZFM Zandvoort. En het is niet zo dat ik hier sta met knikkende knieën, maar eh, ja, het is allemaal nieuw natuurlijk, hè. Maar ik heb een hele goede leermeester, Charles, in ieder geval vast bedankt. zijn deze eh, uitzending gestart met een nummer van Barry White. Zoals hij zelf altijd zo mooi zegt. Of team. De volgende eh, die ik er eh, klaar heb staan. Dus, ja. een beetje mijn handelsmerk. Ik kan er ook niks aan doen. Je luistert zelf maar. Tropical ZFM. Marley in eh, Sun is Shining. Je luistert naar Tropical ZFM. En eh, wat kun je verder nog meer verwachten? Eh, ja, het is niet alleen reggae natuurlijk wat we hebben, want Afrika, here we come. this room and say your life is on fire. There's all that weight to be lost. She says the joke is on me. I say the joke is on. Her. I said I have no opinion about. Radio Love, Paul Simon. En uh, nummer is wel bekend van het eh, African Concert. En uh, daar moet je toch gewoon eens een keer gezien hebben. het is nog te krijgen in de videotheek. Kijk maar eens. Tropical Z FM, Tropical Z FM af Zandvoort. Ik hoop dat de muziek een beetje in de smaak valt en eh, ja, verzoekers kun je sturen, maar wordt nu niks vrees ik. Je geniet er maar lekker van. We gaan zo eens eventjes naar de Conga, wat dacht je daarvan?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 En eh, als je zoiets hoort, dan eh, denk je van... nou, weet je wat, ik heb eigenlijk wel zin om lekker naar het strand te gaan. En waar gaan we naartoe natuurlijk? Zandvoort. à la Playa Rigera. En uh, die jongens die doen het allemaal goed. Ze deden het goed. Het was maar één nummer eigenlijk. Het was een typische eh, eendagsvlieg. Maar eh, het werd gelijk een hit. Wat ook een hit werd. En trouwens, dat zal altijd een hit blijven. Is No Woman to Cry, Bob Marley. Ik wil wel duizend nummers draaien. Maar goed, de tijd vliegt om natuurlijk. as it Bob Marley in the Wailers, No Woman Cry, live concert. En dat was het album 1977. En eh, nou, nog één reggae nummertje, eentje nog. voor alle De tijd gaat zo snel. <laughs> Oké. Ik eh, kan nog één nummertje draaien. Het is een eh, lang nummertje van uh, Third World. 96 Degrees. En het is een nummertje van... dat zal het zijn. Acht minuutjes. Je hebt in ieder geval kunnen luisteren naar een proefuitzending van Tropical ZFM. En ja, je kan wel zeggen van... God, kom jij hier vandaan dan? dat je dat allemaal weet en zo van Zandvoort. zeg ik altijd gewoon, hoezo? <laughs> nee, hè? Nee, maar goed, ik ben wel inwoner van Zandvoort. Eh, nog geen erebeuren, maar ja, wie weet wat dat nog. tot slot, laatste nummer. 96 Degrees in the Shade van The eh, Third World. En eh, ik kan alleen maar zeggen, tot de volgende keer. En we gaan elkaar pas spreken. Hele fijne avond nog. En eh, niet zometeen nog een van het uur wat hierna komt. Charles Duif, dus Ebb Vloed. Zeer ook een programma met een gouden randje. Geweldig mooi. Tot de volgende keer.